1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal bij een mortieroefening in Mali is weer terug in Nederland. De soldaat van 23 is naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht gebracht, meldt het ministerie van Defensie. Een Airbus van de Duitse luchtmacht heeft de militair van de Malinese stad Gao naar Nederland gebracht. Bij het ongeluk met de mortiergranaat kwamen twee Nederlandse militairen om het leven. Hun lichamen worden waarschijnlijk volgende week naar Nederland overgebracht. De NAVO beschouwt digitale aanvallen voortaan als een oorlogsdaad. Een aanval op één lidstaat is, net als bij een militair conflict, een aanval op alle lidstaten. Dat is vandaag besloten op de NAVO-top in Warschau. Over de exacte definitie wordt nog gesproken. Maar volgens minister Hennis is duidelijk dat een aanval op de computers van een overheid binnen de definitie valt, omdat de veiligheid van burgers dan niet meer kan worden gegarandeerd. In Hilversum is een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de slachtoffers uit die plaats van de ramp met vlucht MH17. Op het monument staan de namen van de 15 slachtoffers. Het is ontworpen in overleg met de nabestaanden en kostte ongeveer 50.000 euro. De nabestaanden hebben de helft van de kosten bij elkaar gebracht, de rest is betaald door de gemeente. Op 17 juli wordt het monument officieel onthuld. Het is dan twee jaar geleden dat het toestel dat van Schiphol op weg was naar Kuala Lumpur werd neergehaald. Daarbij kwamen 298 mensen om het leven. Daphne Schippers heeft haar Europese titel op de 100 meter op indrukwekkende wijze geprolongeerd. Ze was in de finale in Amsterdam de concurrentie ver vooruit in 10,9. Tjereni Martina is gedisqualificeerd na zijn zegen op de 200 meter. Hij heeft in de finale met een voet de witte lijn geraakt die zijn baan markeert. En dat is tegen de regels. Het weer, vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag schijnt de zon geregeld.